betanden, anders beten ze je niet. En McHeath heeft schone handen en een dolk die niemand ziet. En de vinden van de haan soms rood van het blauwe bloed. Maar een handschoen laat je raaien. Wat McHeesen Klaus soms doet. Op een zomer zonne en een vrouw op de balkon zag Mackie lopen. Reken maar, ene smith is als en dat is de eerste niet. dat is mijn kies, levenslied. En die brandt in Soho Centrum, zeven dooien, wel geteld. Mackie Messer, ieder kent hem, maar weet hij. dat das Leben wir verkracht